Freddy van met het NOS-journaal. Wij zijn in een uitgebrande auto. Mogelijk is het slachtoffer omgekomen door een misdrijf. Het lichaam werd ontdekt nadat de brandweer de auto had geblust. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. In Zuid-Korea is een klopjacht aan de gang op een militair die gisteren bij een grenspost vijf collega's heeft doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook zeven militairen gewond. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Op mogelijke vluchtroutes zijn wegblokkades opgeworpen. En de bossen in de buurt van de grenspost worden uitgekampt door speciale eenheden. Het leger is bang voor een herhaling. De militair had veel wapens en munitie bij zich toen hij vluchtte. De Nederlandse VN-diplomaat Robert Serri ligt in Israël onder vuur. Serri bemiddelt namens de VN in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En wordt er nu van beschuldigd dat hij achter de rug van Israël om... heeft geprobeerd om geld naar Hamas over te maken... om regeringsfunctionarissen in de Gazastrook te betalen. Minister Lieberman van Buitenlandse Zaken zou de diplomaat tot ongewenst persoon willen verklaren. Serri spreekt alle beschuldigingen tegen. Op de IJssel in Zutphen zijn 200 mensen van een Duits cruiseschip gehaald. Het was lek en het maakte water. De passagiers waren vooral ouderen uit Duitsland en Oostenrijk. Ze zijn opgevangen in een sporthal. Het schip is lek aan de achterzijde. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op het WK voetbal is Bosnië en Herzegovina uitgeschakeld. De ploeg verloor in groep F met 1-0 van Nigeria. De Argentijnen hebben zich geplaatst voor de achtste finales door een 1-0 overwinning op Iran. En in groep G speelde Duitsland gisteravond met 2-2 gelijk tegen Ghana. Het weer. Het is in het zuidwesten zonnig.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 Aandacht voor de act en het album van de maand. Sterren van Toen, een coverversie van Drift Away, de hit van Dobie Gray in 1973. Nu eerst aandacht voor een tribute aan Johnny Cash, dat terug te vinden is op een album Kindred Spirits. Marty Stewart opende met Hey Porter. Bruce Springsteen vervolgens met Give My Love to Rose. Waarna Dwight Jokum Understand Your Man zingt. I could see he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened to the words the dying fellow said. He said they let me out of prison up in school. For ten long years I paid for what I'd done was trying to get back home to Louisiana just to see my rules and get to know my son. Well, give my love to Rose, won't you, mister? He can give her this money and tell her to buy some pretty clothes. Tell my boys daddy's proud of him. Don't forget to give my love to rose. To tell him I said thanks for waiting for me. Tell my boy to help his mom now, he's gotta be a man. Tell my rose go and find another. You tell her that I understand. Mister, this here bag's got all my money. It ain't much and won't last long, I know. God bless you for finding me this morning. And don't forget to give my love Rose. Give my love to Rose, won't you, mister? He'll give her that money and tell her to buy some pretty clothes. Tell my son that his father loved him.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 Maar de zoete ballade met viool blijkt prachtig bij de rafelige vocalen van Ilse de Lange te passen. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. In de wereld van de countrymuziek zijn er twee belangrijke stromingen. De ene gaat de zeemzoete toer op met tranerige ballads over verbroken relaties en pijnlijke levenservaringen, waarbij de scherpe klanken van een pedal steel gitaar de emotionele snaren nog sterker proberen te beroeren. De andere stroming is gebaseerd op meer uptempo, meer dansbare en vrolijker gebrachte country rock liedjes. De Canadese muzikant Marshall Dane uit Port Credit, Ontario behoort volgens mij tot deze tweede categorie. De internationale release van One of These Days vond eind februari plaats en zal hem hopelijk ook snel de beoogde internationale erkenning opleveren. Want de muziek die hij op dit album brengt straalt internationale klasse uit. Come on, girl. Girl, we always say someday When it comes to leaving this town It's always off in the future. It never seems to come around. I've got a few dollars saved up. And I've got the windows rolled down. I've got a tank full of dreams and they're telling me there's no better time than now. This is one of these days. Talentvolle Johnny Compretta verhuisde zoals ze velen naar Nashville, waar ze Nashville-producer Lonnie Radcliffe tegen het lijf liep. De twee werkten hard om Compretta's debuutalbum Out of Mississippi op te nemen. Geïnspireerd door artiesten als Conway Twitty, Barbara Mandrell, Tammy Wynette en Loretta Lynn nam ze een sfeervol album op, waarop ook Dobie Gray's hit Drift Away in de versie van Johnny terug is te vinden. soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. So I look for the light through the pouring rain. Oh, you know that's a game that I hate to lose. Well, I'm feeling the strain. Well, ain't it a shame? Oh, give me the big boys and free. to think that I'm wasting time. And I don't understand the things I do. Oh, the world outside looks so unkind. And I'm counting on you. Carry me through. Oh, give me the beat, boys Thanks for the joy that you're giving me. I want you to know that I believe in your song. Oh, rhythm and rhyme and harmony. You help me along. You're making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Jamie Lee Thurston is de schrijver van de Rodney Atkins hit 15 Minutes. Dat was in 2009. Hij zelf heeft het ook opgenomen. I got a call from my best friend this evening. Said he wasn't going out with the guys on Friday night. Said he was gonna change for his newfound flame to keep her satisfied. Well, I just laughed and said, <laughs> Go ahead and try. <laughs> yeah, right. I gave up smoking, women, drinking last phone will kill you. <laughs> I'll be the first to tell you I don't wanna die. night and it was the worst 15 minutes of my life oh, yeah. oh, I look at it this way. You could get hit by a truck tomorrow. <laughs> Crossroads met de act van de maand. In 1990 kwam er een einde aan de grote hits voor Highway 101 en dat is misschien wel te danken aan het vertrek van Paulette Carlson. Met This Side of Goodbye en Someone Else's Trouble Now waren ze nog wel terug te vinden in de top 20.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 Jammer is het dat haar album al binnen het half uur afgelopen is, maar in die tijd kunnen we wel volop genieten. I'll take a whiskey on the rocks. The price of a good time these days ain't a lot. Yes, I'm here alone. No, I some other clown take you home. I'm only here cause you don't wanna be alone. Why can't you believe what was once you and me? It's a shame, no one to blame. That's just the way that it goes.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 Doc Stone is van de partij met 14 Minutes Old waarna Bobby Fuller het blokje afrondt met I Fought the Law in een El versie. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Just like the sun over You know I'll know I love to spend the morning time like sunlight I know Crossroads. Gaze down. wishing she was close enough passing minute makes me want her right back in my arms where she belongs. And I'm already missing times when she was mine to hold, and her memory's only 15 minutes old. to is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij heeft meer dan 15 studioalbums opgenomen, waarvan één platina en twee gouden albums. You Make Me Believe. Coffee shop, taxi cab, in the subway station. floors and I listening to the cell phones beeping time, tugging at the corners of my mind. CNN, karaoke breakdown and communication, play to win. Everybody's got their lawyers on. expression used in mine. Drifting on a daydream that I find. Painted in the corners of my mind. About Time. Tijd dus om afscheid te nemen. Dat doe ik met Chain Yellowbird. Volgende week ben ik er weer. Jij ook? Dag. step that I take is a chance every day to walk a little straighter.